Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In het noordoosten van de Verenigde Staten zitten zeker anderhalf miljoen huishoudens zonder stroom. Onder meer in Pennsylvania, New Jersey en Maryland hebben mensen geen elektriciteit. Het gebied wordt geteisterd door een zeldzaam vroege sneeuwstorm. Ook in New York ligt met 10 centimeter al een flink pak sneeuw, meer dan tijdens het vorige record in oktober 1869. Door het winterweer zijn een aantal luchthavens in het noordoosten van Amerika dicht... en zijn zeker duizend vluchten geschrapt. Bij een gasexplosie in een mijn in China zijn 29 mensen omgekomen. De ontploffing was in een kolenmijn in het zuiden van het land. Zes mijnwerkers zijn gewond geraakt. Eén medewerker wordt vermist. Hij zit vermoedelijk nog ergens vast in de mijn. Het is nog niet duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. De Chinese kolenmijnen zijn berucht. Hoewel er de afgelopen jaren veel is gedaan om de veiligheid van mijnwerkers te vergroten... kwamen er vorig jaar bijna 2500 mensen om het leven tijdens het werk in een mijn. Prins Willem-Alexander heeft, op, ah, heeft Aruba gecomplimenteerd met het energiebeleid. Op de tweede dag van het koninklijk bezoek zei de prins dat Aruba binnen het koninkrijk voorop loopt bij het gebruik van alternatieve energiebronnen. Het eiland haalt 20% van de energiebehoefte uit windturbines en bouwt binnenkort een tweede molenpark voor de kust. In Oranjestad zei Willem-Alexander dat Nederland kan leren van de bevindingen op Aruba. Een uur geleden is de wintertijd ingegaan. De klok is een uur teruggezet. De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt tot het laatste weekend van maart. Bij de overgang naar wintertijd is het ochtends eerder licht en s'avonds eerder donker. Als de klok niet wordt verzet, zou het rond de jaarwisseling ochtends pas om 9 uur licht worden. Wereldwijd gebruiken ongeveer 70 landen het systeem van zomer- en wintertijd. Het weer, Overwegend bewolkt en in het zuiden en oosten kans op mist. Overdag veel bewolking, ook regen en temperaturen tot maximaal 17 graden. Tot zover het naar Journaal. Dan de ABB Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort is bij Barneveld door een ongeluk de weg dicht. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer moet eh, via Amersfoort, Ede, Utrecht en Hilversum volgen. En de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is de weg dus dicht bij Hoevelaken. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zaraida Groenhart. Hi lief luisteraar, we zijn toch zomaar in ons bonusuur beland. Het vierde uur lust. Meestal ben ik hier tot uh, vier uur. Nu is het drie uur, maar dat komt alleen maar omdat de tijd, de klok een uur terug is gegaan. Dus we hebben een extra uur. Ik vind het ontzettend leuk. En dat extra uur wil ik graag opdragen aan jou. Want we hebben het vannacht over eerste keren. En als je het een beetje goed doet en je hebt die herinneringen... dan hoort bij zo'n herinnering aan een eerste keer vaak een geur. Maar ook een geluid. Of ook een bepaald gevoel. En ik wil even wat dieper ingaan op dat geluid. Want ik wil plaatjes voor je draaien. Plaatjes die jou herinneren aan een bepaalde eerste keer. En de afgelopen week heb ik al via Facebook en Twitter die vraag even de wereld ingeslingerd. Daar heb ik al heel veel leuke reacties op gekregen. We gaan zeker een aantal van die platen ook draaien. Maar ik wil ook aan jou vragen. Heb jij nou misschien een ontzettend leuke plaat die jou aan een mooi moment, aan een eerste keer herinnert? Zo ja, bel mij dan even. 0800 1121. Ben je inmiddels te moe om te bellen, mag je ook mailen. Dat kan natuurlijk ook. Dat is natuurlijk altijd wat makkelijker, wat minder effort. En misschien vind je het wel heel spannend om op de radio te komen. En is mailen dan een goede oplossing? Dan mag je mailen naar lust.bnn.nl. Ik heb er al een paar binnen, zoals ik al zei. Ik heb Stefan Bouwman. Hey, ik zag je oproep van welk liedje je aan je eerste kus, seks, ruzie of whatever doet denken. Nou, ik heb wel een klein lijstje. Echt de eerste keer goed verliefd zijn, dat, dan denk ik aan Coldplay. Warning Sign. Ik was toen 13 of zo. We gingen met school op reis naar Engeland. Ik had een Discman bij me met het album van Coldplay, A Rush of Blood to the Head. Toen ik dit nummer op had, zag ik Tessa voor het eerst staan. Meisje van het VWO. Ik was op slag verliefd op haar. Jammer genoeg is het helaas nooit wat geworden. Stefan, ik ga het voor je draaien, dat nummer van Coldplay Warning zijn. En Tessa, als jij je herkent in dit verhaal... en jij kent deze Stefan Bouwman... en jij denkt, ja, ik voelde dat ook zo, maar ik durfde het niet... dan kan jij natuurlijk ook altijd even bellen en dan connecten we jullie. Maar dan kan je misschien ook een plaat aanvragen. Stefan, ik wil jou in elk geval ontzettend bedanken. En ik hoop dat er allerlei fijne luisteraars bellen en mailen... voor precies dit soort verhalen. Deze is voor jou, Stefan. Coldplay, Warning Sign. I missed the good part, then I realized I started looking and the bubble burst I started looking for excuses Come on in I've gotta tell you what a state I'm in. I've gotta tell you in my loudest tones that I started looking for a warning sign. When the truth is truth is I cry. binnen en krioelt het van jong talent. En zo kan het toch zomaar zijn dat je om tien over drie zaterdagnacht... een van die talenten van de gang hier kan plukken. Precies. <laughs> Voor de verhaal. Vera, goeienacht. Goeienacht. Vera, jij bent eh, onderdeel van BNN University. Klopt. Het opleidingstraject dat we hebben bij BNN voor televisie- en radiotalenten. Wat doe jij precies? Nou ja, bij radio eigenlijk alles. Je leert alles en eh, wat je leuk vindt mag je verder gaan doen. En dat is uh, nu 4-7 hierna, regie. Leuk, hartstikke leuk. Yes. Hey, we hebben het vannacht in Lust over eerste keren. Ja. Jij hebt daar ook wel wat over te vertellen. Ja, ik, eh, ik, ik denk dan eigenlijk meteen aan mijn eerste en huidige vriendinnetje. En ehm, ja, dat is allemaal eh, heel speciaal en heel eh, apart en onverwachts gegaan. Ja, je, gaat meteen glanzen ook. Ja, ja het is, het, altijd als ik het verhaal vertel is het ook een beetje alsof het een feel-good movie was... met een happy end, zeg maar. En ehm, dat is fijn. Ja, precies. Het is ook nog steeds heel fijn. Maar je hebt je eerste vriendin. Jij bent 18, ja, Vera. klopt. Ehm, wanneer wist jij dat je lesbisch was? Ehm, ben je lesbisch of ben je ja, ik val op meisjes. Je valt op meisjes. En ehm, dat ben ik twee jaar geleden ongeveer... dat ik een beetje dacht van, ja, ik vind jongens, ja, het is altijd wel leuk... maar als het erop aankomt, dan vond ik het weer niet zo leuk. En toen dacht ik van, nee joh, je bent geen lesbie. ja, weet je, toch een beetje dat je bang bent om dat te zijn of zo. Dus, ja, waar ehm, was je, waarom was dat eng? Nou ja, ik, het ligt misschien ook aan dat ik echt uit zo'n dorp komt waar iedereen over elkaar roddelt. En waar ik niet één iemand zou kunnen opnoemen die ook op meisjes zou vallen, een meisje. Dus dat is toch altijd in die leeftijd dat je een beetje onzeker bent... en bang bent voor wat mensen van je zouden denken. Dus dat was niet echt dat ik meteen dacht van... nou, dat zal wel iets kunnen zijn. En dat heb ik ook heel lang eh, een beetje ontkend. Maar uiteindelijk werd ik eh, toch stapelverliefd op een meisje. Ah, want was dat het moment dat je het niet meer... Eh, dat je niet meer tegen jezelf kon liegen toen ja, je ontzettend verliefd dat was echt het moment dat ik zoiets had van... waar je nu ook mee bezig bent, het eh, heeft geen zin om zo door te gaan... en een beetje een toneelstukje spelen of zo. Wat goed. Ja. Beschrijf me dat moment eens, <laughs> dat, dat je hart zeg maar ontploft in je borstkast... en dat je denkt, deze persoon. Ja, dit is een jaar geleden. Toen eh, begon ik aan mijn opleiding, het eerste jaar. En via een gemeenschappelijke vriendin, die zei van... een vriendin van mij gaat ook die opleiding doen. En jullie hebben echt dezelfde muzieksmaak. Jullie, zijn echt, eh, ja, jullie zouden wel eens vriendinnen kunnen worden. En toen weet ik nog heel goed dat, het, ja, dat ik haar voor het eerst zag lopen. En dat ik zoiets had, oh shit, dat is ze. En ik had meteen zoiets van, nee, ik ga niet naar de toe. Ik ga geen hooi zeggen. <laughs> ik heb Lekker ingewikkeld meteen. Precies, het was meteen zo van, oh ja, eh, heel verlegen en zo. En toen eh, uiteindelijk kwam zij naar me toe. En toen was het ook zo van dat we elkaar echt een hand gaven. Zo, ik ben Vera. En zij stelde zich voor. En toen liep ze weg. En toen, toen stond ik volgens mij voor mijn gevoel nog drie minuten met open mond. Zo van, oh shit, wat krijgen we nu? En ehm, ja, dat was allemaal heel ingewikkeld van dat zij bezet was. En eh, dat we hele goede vrienden waren. En elkaar steeds vaker zagen en steeds vaker samen Had zij een relatie met een eh, meisje of ja, met een jongen? met oh, een meisje. dus zij wist wel ook al dat ze lesbisch was? Ja. En eh, nou ja, jij vreselijk verliefd? Ja. <laughs> ik, en, ik ben ook heel bang dat ze nu aan het luisteren zijn. Dus dat is, maar, ehm, Waarschijnlijk wel. ja, en... Ehm, toen ja, was ik eigenlijk constant bij En toen, bij, met z'n drie altijd. Dus ik was eigenlijk een beetje derde wiel aan de wagen. En, met ehm, haar en haar, en haar ja. toenmalige vriendin. Ja, precies. Oh, wat bizar. En ik, ik kon dat goed met ze allemaal vinden. En ik had zoiets van, ja, weet je, ik, ik kan wel verliezen, maar laat het zitten, weet je wel. Ze heeft iemand anders vergeten. Mhm, mhm. En op een gegeven moment toen had ik bij dat zoiets van, ja, dit, dit moet ik een keer gaan vertellen. En toen was er een keer een avond dat ze met z'n tweeën waren. En toen hebben we wat gedronken. En voordat ik het wist, bleek dus dat we al die tijd allebei op elkaar verliefd waren. Oh, wat een mooi moment. Dan. Ja, en eh, toen, dat was ook heel eh, zo van dat je denkt, nou, dat gebeurt niet. Dus dat had ik nooit voor mogelijk gehouden. En toch... Eh, en wat deed zij vervolgens met de relatie? Want toen moest zij daar dus een einde aan breien. Ja, dat heeft ze wel oh, meteen wel gedaan. Oh, wel heftig. Ja. Dus dat, dat, voel je je dan ook weer een beetje zo over van ja, ongepast en zo. Maar het is allemaal goed gekomen en loopt goed. Alles eigenlijk. Oké, jij hebt dus recentelijk ontdekt dat je eh, lesbisch bent. Mm -hmm. Praktiserend lesbienne ja. <laughs> tegenwoordig ook. Had je daarvoor ook relaties met jongens? Of verkering? Nee, ja, op het begin van de middelbare in de brugklas en zo. Maar ik weet niet of dat nou echt... Maar ooit seks met een nee, jongere? Nee. En nu dus voor het eerst, stel ik me zo voor. ja. Hoe was dat, jouw eerste keer seks? Nou, ik moet zeggen dat het echt meteen... Ehm, <laughs> overtuigend was. Ja, dat ik meteen eh, wist dat het goed en ja, geweldig was eigenlijk. Dus dat was eh, ja, ook een beetje een filmmoment dat het eh, de eerste keer ook heel fijn en mooi was. Wat fijn. Ja. En daar hoort een plaats bij. Ja, dat was dat zij, toen ging ze met school een trip naar het buitenland. Dus toen zagen we elkaar een week niet. En toen had ik nummers op haar iPod gezet. Een beetje zo'n lijstje van, dit zijn liedjes die ik mooi vind en luister ze maar. En dat was allemaal een beetje zo van, oh, we gaan elkaar missen, dit en dat. En toen ze terugkwam, zei ze van dit liedje... van ja, dat vond ik echt een mooi liedje en daar heb ik vaak aan gedacht. En het is heel leuk dat de songtekst gaat over, over een relatie... en nou, het klinkt allemaal zo cliché hoe ik het nu zeg... maar wat een, een stelletje, een beetje prille liefde... wat ze allemaal samen deden. En dat is eigenlijk een beetje ons to-do-listje geworden. Want dan gaat er op een gegeven moment, dan zingt, zingt hij iets over een soort skinny dippen. Dat zijn eigenlijk allemaal van die punten die wij... jullie moeten nog naakt gaan zwemmen ergens. Ja, dat hebben we dus al gedaan. Oh, heel ja. goed. Heel... Dus dit is, <laughs> dit is jullie bucketlist. Welke plaat hebben we het over? Wat leuk, die wil ik voor je draaien. 13 van Ben Quellig. Nou, ik draai hem voor je. Ik ga, misschien haal ik ook wel inspiratie uit die lijst. Ja, schrijf het even mee. Ik ga even eh, meepennen. Doe dat thuis ook. Dit zijn allemaal goede mm. ideeën om niet in de sleur te raken... en om een leuke impuls aan je relatie te geven. Vera, dankjewel. Graag gedaan. We've been on the mountain We've been round the fire In fancy hotels Drink water from farm wells we sang with the choir. I kissed your dry lips. We jumped off the high cliffs and splashed down below. Skin to skin in the salty river. Made love in the shadow. other, read the mind of the other, flew in 1,000 jets. We laughed and we cried at movies and real life and our ridiculous bets. We danced in the moonlight at midnight pressed against back doors and wood floors, and you never faked it. And frequently, we ignored our love, but we could never mistake. gave me the necklace that used to hang around your mother's neck. We questioned religions, gave bread to the pigeons, we learned how to pray. We stood by the ocean turned our hearts into one. We laid in bed all day. Hey, we skipped on the sidewalk, skipped stones on the water, and skipped town. we seen the sunrise with new We've seen the damage of gossip and true lies. We've seen the sun go down. Had passionate makeouts with passionate freakouts. We built this world of our own. It was in the back of a taxi when you told me you that I wasn't alone. Dit laatste uurtje van Lust staat geheel in het teken van een playlist... die gemaakt wordt door jouw herinneringen. We hebben het over eerste keren en iedereen heeft zo'n eerste keer... waarbij dan een nummer hoort. En dat is wat ik van je vraag. Naar die mooie verhalen vraag ik vannacht... zodat ik die plaatjes voor je kan draaien. Sander, goeienacht. Eh, goedenavond. Sander, jij hebt een plaat en een bijbehorend verhaal. Ik wil eerst het verhaal en dan de plaat. Nou, uh, ik was ongeveer 17 jaar, denk ik. En eh, toen heb ik een meisje leren kennen. En eh, ja, wij belanden op een gegeven moment met elkaar in bed. En daar, daar hoorde dat nummer bij, zullen maar zeggen. Je hebt een hele mooie plaat, want ik zie natuurlijk hier op mijn geweldige Inspector Gadget-achtige scherm wat er allemaal gebeurt. Jij hebt van dik hout mijn verbannen koningin. Ja. Moet je me wel even uitleggen waarom dan juist die plaat? Ja, die, dat was toen toevallig het Pinkpop-concert, eh, daar waren ze toen eh, geweest. En eh, toen hebben ze een paar nummers gedaan. En ik had toen dat Pinkpop-cd'tje. En ja, die stond toen toevallig op toen ik voor het eerste keer seks had. Dus het is eigenlijk puur per ongeluk. Puur per ongeluk. Wat is er uiteindelijk gebeurd met die relatie, Sander? Zijn jullie als jeugdliefdes voor altijd bij elkaar gebleven of is dat anders gelopen? Nee, nee, dat is op een gegeven moment eh, is dat eh, behoorlijk naar een stuk gelopen. Dat lag niet aan mij, dat zeggen we allemaal. Maar <laughs> ja, precies, dat zeg ik ook altijd over alles. Ja. Maar ik ben er toen jaren later, toen, eh, ik woonde toen in Doetinchem en ik ben er jaren later weer tegengekomen toen in Nijmegen. Daar werkte ik toen in de kroeg. En dan heeft ze zelf nog de excuses aangeboden, dus blijkbaar lag het inderdaad niet aan mij. Oh, wat <laughs> goed. En dan is zo'n verhaaltje ook weer rond, hè? Ja, ja. ja dan ga je toch toch lekker naar huis als iemand zijn excuses heeft aangeboden. hey, ik ga hem voor je draaien. Je mag hem voor mij zelf aankondigen. Geweldig. Nou, dit is eh, van Dikhout met Mijn Verbannen Koningin. Fantastisch. Dankjewel, Sander. Jij ook bedankt. Doei. Goeienacht. Blijf bellen, 0800-1121 voor je verhaal en je plaat. Ik heb een mooi mailtje binnengekregen van Hans Heeserijden. Tonight is the night van Betty Wright stond bij mijn eerste keer het doen op. Het is lang geleden, het zijn mooie herinneringen en het is een fijne sfeer. Door mijn hele leven heb ik liefde steeds met een specifieke song... of een specifiek muziekstuk verbonden. Ik vind het een toffe uitzending. Ja, dat heb ik ook. Dat bij een bepaald tijdperk en bij een bepaalde liefde... en bij een bepaalde heartbreak... Eh, hoort dan een bepaald nummer. Ja, prachtig. Hans, dank voor het mailen. Ehm, ik zit hier tot eh, vier uur, stiekem vijf uur, maar vier uur vannacht... om eh, al die platen te draaien die gaan over die mooie herinneringen. Het is de grote nostalgie-show, want we hebben het over allerlei eerste keren. En de muziek die daarbij hoort 0800-1121 als je wil bellen... Mailen mag naar eh, lust.bnm.nl. En je mag ook even een sms'je sturen met jouw plaat. En ook wel een beetje van het verhaal, hè, waarom je die dan gedraaid wil zien. Ehm, dat sms'je mag naar 9090 en dan doe je het woordje lust, een spatie en dan dat verhaal. Hans, ik heb hem voor jou. Tonight is the night. so many of you could come out and share in all the and all the happiness we have in store for you. We want you to have a real good time, because that's just what we have in mind. Is that all right with you? Now, this is a tune that I composed, and it's called Tonight is the Night That You Make Me a Woman. Now, I never intended recording this song. It was a personal poem that is until the day that my producer happened to thumb through the pages of my notebook. He came across the words and he said, We gotta do something with these words. It's happening every day, and people wanna hear about it, Betty. You see, it's the story of a young girl making love for the very took it home and I, I played it for my mother. And I gotta tell you a little bit about my mother. You see, I come from one of those pretty large families and I'm the baby of the family. And you know, you never grow up to your mother. I'll never forget the way she looked at me when I played it for her. She said, uh, I like the music. You know, baby, the melody is really nice, but I know you're not gonna sing that. So I want you to do this for me, if you will. Everybody, think back to your wel een stevige plaat om de liefde op te bedrijven, hoor. Ik kan me zo voorstellen dat je, zeg maar, begint als seks... maar dat het eindigt in een soort soul train... en dat je achter elkaar in de slaapkamer een soort beetje de Beyoncé-shake staat te doen... dat het zo'n goede plaat is. Ongetwijfeld is dat helemaal niet zo gegaan. Vannacht <laughs> hebben we het over eerste keren en eh, de soundtrack die daarbij hoort. Angelique, eerder was eh, Anne al even in de show. Jullie zijn de mhm. twee heldinnen achter de schermen met betrekking tot deze show. Anne die vertelde over haar twee eerste keren. Eerste keer met een man, eerste keer met een vrouw. Ja. Welke eerste keer heb jij met mij te delen, Angelique? Ja, ik heb meerdere eerste keren ook meegemaakt natuurlijk. Maar eigenlijk wil ik liever mijn eerste keer met mijn huidige vriend. Want dat, dat, heeft ook meer met die plaat te maken. Oké, ja, want ik heb je plaat, zie ik hier eh, in ons systeem. Je mag hem straks zelf even aankondigen, maar mm steek van wal, zo midden in de nacht. Het was zo... Um, nou, ons eerste date. De eerste keer dat we eigenlijk ophoekten met elkaar was op een dubbel date van een beste vriendin van mij. En een jongen die zij leuk vond. Werkte niet tussen hun. En wij waren de backup. Gewoon de vrienden die mee moesten. Ja, ja. En wij gingen gezellig mee. En tussen ons was het wel heel erg eh, gezellig. En toen hebben we ook gekust. En toen stuurde hij mij met zijn telefoon een liedje naar mij. Hij zei, als je thuis bent, moet je naar dit liedje luisteren. En dan weet je wat ik, wat ik bedoel. Dus en dat is het nummer wat we zo meteen gaan ja, draaien. dat is dat nummer. Dus ik kwam thuis en ik luisterde dat nummer. En we moet straks de tekst maar luisteren. Maar het, eh, het komt erop neer dat hij eigenlijk zegt van... ik vind je leuk en ik zou graag ook seks met je willen hebben. Maar het hoeft niet nu. Ik wil graag op je wachten en ik wil graag je beter leren kennen. Dat zit allemaal in de zit allemaal in het liedje, ja. En zo mooi verwoord. En... Ja, maar je gaat ook nu weer helemaal soort... Ja. Zo meisjesachtig, ik ken dat, zo in mhm. elkaar kruiven en, en heel hard glimlachen. Maar wat deed dat dan met jou toen hij jou van alles wat hij had kunnen sturen... dit nummer stuurde? ik kende het nummer niet, dus ik vond het sowieso prachtig. En ik heb het echt tien keer geluisterd om elk stukje tekst te ontleden... van wat bedoelt hij nou precies? En toen, ik lag toen in bed en toen heb ik hem gebeld. Ik van ja, maar weet je, betekent dat dus dat je me wel leuk vindt. <laughs> en, en, toen... Uh, Wat netjes, ja, leuk. dat vond hij me ook leuk. En eigenlijk dat moment seks heeft, we hebben drie maanden gewacht. Dat vind, vind ik heel netjes. Ja, dat ook vanuit hem, hij wou gewoon wachten. Wat goed. Hij zei, ik wil dat jij degene bent. Die, eh, die tempo daarin ja. zit. Wat, wat bijna, bijna een soort ouderwetse courtship, wat mooi. Ja, vind ik ook. Want als je kijkt naar mijn, e-, echt mijn eerste keer seks... dat was toen ik die jongen had ontmoet. En de volgende dag hadden we een date. En toen had ik met de comaat. Dus vanuit dat naar zeg maar, drie maanden wachten. Ja, precies. Een beetje, een beetje omgekeerd gedaan. Ja, precies. Maar jij was toen een maagd, die mhm. eerste keer. Had je daar het gevoel ook bij, oh, oh, oh te snel? Oh. Nee, eigenlijk niet. Ik, had al zo, ik wou het zo graag. Ik dacht, laat het nou maar komen en dan is het klaar. Proberen en hup. Ja, en ik had ook niet zoiets magisch. Dus het was gewoon het was wel leuk. Hij is wel twee jaar mijn vriend gebleven, dat wel. Oké. Maar, dit, dit wachten, deed dat iets extra's voor de relatie? Dat zeker. Je had toch zoiets van... Nu is het speciaal. Ja, wat mooi. Welke plaat wordt bij dit mooie verhaal? Het is het nummer van eh, Dead Press en het heet Mind Sex. Mind Sex. dat zijn toch leuke thema's om eens wat dieper over na te denken. Mm Dankjewel, Angelique. Oh. for some mindsets. We ain't got to take our clothes off yet. We could burn an incense and just chat, relax. I got the good vibrations. Before we make love, let's have a good conversation. Pardon me, love, but you seem like my type. What you doing tonight? You should stop by the site. We could roll some weed, play some records and talk. I got a fly spot downtown Brooklyn, New York. Now I know you think I wanna fuck, <laughs> no doubt. But tonight we try a different route. How about we start with a salad, a fresh better lettuce with croutons. Later we could play a game of chess on the futon. See, I ain't got to get in your blouse. It's your eye contact that be getting me aroused when you show me your mind and make me wanna show you mine. Reflecting my life light when it shines. Just taking our time before the night's through. We could get physical too. I ain't trying to say I don't wanna fuck, cause I do, but for me, boo, making love is just as much mental. I like to know what I'm getting into. See, we could have mindset. We ain't got to take our clothes off yet. We could burn an incense and just chat, relax. I got the good vibration. Before we make love, let's have a good conversation. It's time for some mindset. We ain't got to take our clothes off yet. We could burn an incense and just chat, relax. I got the good vibrations. Before we make love, let's have a good conversation. It's time for some mindset. Yeah. What you know about mindset? success. Tell me your interests. Wait, let me guess, boo, you probably like poetry. Here's a little something I jotted down in case I spotted you around. So let me take this opportunity. Would you share a moment with me over herbal tea? Take a walk verbally, make a bond certainly. Cause in my hand, I bet your hand fit perfectly. And it's like we floating out in space when you flirting with me. Come on, a little foreplay don't hurt. Imagine my chest under this shirt, your ass under your skirt is like walking the hot sands and finding an oasis. Opposites attract, that's the basis. Sex is like the wind that separates the yin from the yang, the balance that means complete change. My aim is to touch you in a delicate spot and once we get it started, I ain't trying to stop. But first we have mindsets. We ain't got to take our clothes off yet. We could burn an incense and just chat, relax. I got the good vibrations. Before we make love, let's have a good conversation. It's time for some mindsets. We ain't got to take our clothes off yet. We could burn an incense and just chat, relax. I got the good vibrations. Before we make love, let's have a good conversation. Mindsets. She smiles, I smile she walks. No, she glides softly by me, changing night into day. She opens her mouth to speak, and soul sounds ring in my head. She speaks, and I want to dance to her rhythm. She moves ever so gently, increasing my desires. Desires to place my arms around her waist and hold and squeeze her to me. I want to melt into her body and discover the base of her warmth. Her beautiful black body that no human mind could ever conceive. She's love, she's truth, she's real. As real as the stars that shine in the heavens, as real as the sun that bathes her body, as real as the moon that glows and the birds that sing and the rose that blossoms in spring, for she is that rose and not just any rose. Oh, but a black rose. A black rose that stands taller and stronger than any other plant. A black rose that stands as creator of nations. A black rose that never loses her petals and blossoms all year round. Black rose, sweet rose, thornless rose, eternal rose. look my way. Please Wat een spannende plaats zeg. Nou, als iemand die naar mij had gestuurd naar de eerste date, dan, dan wist ik het ook wel. Seks, baby's, alles. Trouwen. Mooi hoor, Angelique. Ik draaide hem speciaal voor jou en jouw mooie verhaal. Hoe meer je over het onderwerp nadenkt, hoe meer er ook boven komt drijven. Oh ja, die eerste keer, dat heb ik ook nog meegemaakt. Oh, dat heb ik een keer meegemaakt en dat heb ik daarna nooit meer meegemaakt. Het kan alle kanten op met die eerste keer. Maar in één keer moest ik eraan denken... Wacht even, in spuiten en Slikken hadden we toch twee seizoenen terug een hele rubriek die ging over eerste keren. En die werd gepresenteerd door Geraldine Kemper, ons sterretje gezocht. Zij won ooit eh, die talentenjacht en schoof daarna aan bij Spuiten en Slikken. En omdat ze nog zo jong en eh, ja, onbedorven was, dachten we toen bij binnen. nou, dan laten we haar ontzettend veel eerste keren meemaken. En dat leverde fantastische, grappige, hilarische, eerlijke... en eh, eh, ja, nou ja, kippenvel bezorgende televisie op. Zo probeert Kerry, Kerry, Gerry hier voor het eerst... ja, ik zie, ik zie de C van Call Girl staan... Gerry probeert hier voor het eerst uh, haar callgirl talenten naar boven te halen. Namelijk met haar eerste telefoonseks oh, ervaring. Oh god, oh god, oh god. Oké. Okay. Oh fuck. Oké, hi, hallo met Kai. Met wie spreek ik? Met Kai. Met Kai? Wat Moppie? Ja, gaat hartstikke goed. Met jou? Mooi, ja, goed. Wat heb je aan, schatje? Ik heb... Uh, meer over jezelf. Ik heb een heel kort rokje aan en ik ben topless. En ik heb een blauwe string aan met allemaal bloemetjes erop. Ah, wat is je, wat is je borstmaat? Uh, eh, 75D. Kun je eens over je tepels wrijven? Moet ik over mijn tepels wrijven? Oké, ik ben het nu aan het doen. Ik krijg je er wel een nat poesje van? Ja, absoluut. Ik krijg altijd een nat poesje als ik aan mijn eigen borsten zit. Ja, dat begrijp ik. Oké. Ik heb hem in mijn hand. Heb je hem in je hand? Is hij ja. groot? Is hij groot? Ja, hij wordt steeds groter. En harder? En ook harder, ja. Het gaat hand in hand. Uh, ik zou het graag in jou willen stoppen. Wil je me? Ja, dat kan helaas niet. Maar je kan wel doen alsof je het doet. Kan ik je niet komen opzoeken? Je kan me komen opzoeken. Ik woon in Rotterdam. maar dan moet je eerst nog iets voor mij doen. Vertel. Vertel me je fantasieën. Ik zou graag met jou een rollenspel willen spelen. Een rollenspel? Een aappakje. Een aappakje? Goed, en hoe vlekkeloos dat er aan toe <laughs> ging, hoorde je net. Ah, oh, dat is toch ook wel de schoonheid van Geraldine. Met haar, nou ja, en het zie je daar, met die naïviteit dan zo'n klus ingaan. Ze deed dat voor spuit en slikken om te ontdekken van... Goh, hoe, eh, ja, hoe, hoe ga ik me ontplooien de komende <laughs> tijd bij spuit en slikken? En daar was telefoonseks een heel belangrijk onderdeel van. Nou, inmiddels, eh, dit is alweer een tijdje geleden uh, wordt ze eigenlijk steeds sexier. En wordt ze eigenlijk steeds zelfverzekerder. En daarom wil ik aan haar opdragen. Deze plaat die is voor jou, Sheraldine. Sexbomb van niemand minder dan Tom Jones. voorstellen dat het alweer bijna vier uur is. Jeetje, ik wil ook nog even een plaatje opdragen. Amifikering! Ik word meteen verlegen als ik erover begin te praten. Want eh, ik eh, heb het wel vaker over hem in deze show. Ik ben bloedje tot over mijn oren verliefd, nu al maanden. En ehm, ik weet nog dat ik mijn eh, vriendje voor het eerst ontmoette. En dat ik hem super leuk vond. En dat ik dacht, dat ik allemaal dingen ging bedenken om dan zijn aandacht te trekken en meteen daarop bedacht... nee, dat wil ik niet zo, want het moet toch ook een beetje vanzelf gaan... en weet ik veel wat. Ik ga gewoon <laughs> wachten tot het vanzelf gaat. Iets waar ik niet heel erg goed in ben. Want ik wil dat dan altijd zelf als een puzzel in elkaar zetten. Uh, nou ja, uiteindelijk eh, leerden we elkaar kennen, werden we een soort van vrienden. En eh, toen dacht ik, nee, nu duurt het allemaal te lang. Ik ga op date. Dus toen heb ik hem met een smoes naar de date gelokt. Hij is namelijk cameraman... En ik ehm, vertelde dat ik iets heel belangrijks voor een programma wat ik ging maken... moest weten over camerastandpunten. En daar had ik dan allemaal een soort slimme vragen over eh, ingesproken op zijn voicemail... en of hij daar misschien tijd voor had om die vraag te beantwoorden. En vriendelijk als hij was, zei hij... natuurlijk heb ik daar tijd voor, kom wel even met je zitten. Toen hebben we die avond, dat was een vrijdagavond... Eh, hartstikke leuk eh, wat gedronken en wat gegeten. En alleen maar leuk gepraat. Nul over camerastandpunten. En aan het einde van de avond vroeg hij... moet je nog iets weten over camerastandpunten? Het zei ik nee. Nee, want ik wilde gewoon graag op date met jou. Dat was echt best wel triest, maar hij moest gelukkig een beetje lachen. Zei hij, heb je dan gelogen om met mij op date te kunnen? Zei ik, ja, zo aardig vind ik jou. En zo was een eh, leugentje om best wel het begin van een fantastische relatie. En ik wil dit nummer draaien van Bluff, want dat heb ik klaarstaan. Omdat ik ben iemand die altijd alles in elkaar wil zetten. En ik regel dat wel even. En ik leer zeg maar in deze relatie dat je niet alles altijd moet willen regelen... maar dat je je soms gewoon moet overgeven aan het moment, aan de situatie. Bluff, overgave. woman verloren, verzet gebroken, weerloos. Na al die jaren, opnieuw geboren, opgehouden met het denken en verklaren. mijn bestaan. Ik wil heel je lichaam zien met het licht. Zo, dat was mijn herinneringsplaat. Ah, kippenvel. Ik eh, gooide eerder deze week eh, de vraag even op mijn Facebook. En eh, ik kreeg allerlei leuke reacties. En ik heb er even eentje tussen uitgepakt van David Gerling. Die wil het nummer van Adele horen, want die was toen hij 15 was, verliefd op een meisje in Apeldoorn. Ze leek op een mix van Mariah Carey en Chili van TLC. Ik was hopeloos verliefd, maar zij blijkbaar niet. Zij was een van de eerste dames waar ik super verliefd op was. En het heeft jaren geduurd voordat ze uit mijn hoofd was, zegt David of David.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 Ik hoop je volgende week weer te horen, te zien, te spreken, te voelen. Want Lust is een programma dat alleen maar kan bestaan... als jij mij belt en jij mij jouw verhaal vertelt... of als jij mij sms't of mailt. En dat heb je deze week veelvuldig gedaan. En het was een prachtige show met allerlei mooie verhalen omtrent de eerste keer. Ik heb echt genoten. Dank je wel. Ik spreek je volgende week. Radio 1. 1. 1. Lust. E. N. N.